die elf ruiten had ingegooid van Paleis Noordeinde. Getuigen belden de politie toen ze zagen dat iemand vanaf het Noordeinde... stenen gooide naar het paleis. Even later werd hij in de buurt aangehouden en meegenomen voor verhoor. Over zijn motief is nog niets bekend. In Duitsland is de trein met kernafval met 10 uur vertraging aangekomen in de plaats Lüneburg. Vandaar moet nog 50 kilometer over het spoor worden afgelegd. Na de acties van vrijdag in Frankrijk en gisteren bij Darmstad liep het transport vandaag opnieuw vertraging op. Bij Celle hadden zich actievoerders aan het spoor vastgeketend. Langs het traject dat nog moet worden afgelegd is het erg onrustig. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft de drukste dag aan zijn geschiedenis beleefd. Mensen konden gratis naar binnen in ruil voor het ondertekenen van een petitie. De komende drie jaar krijgt de dierentuin van de gemeente Rotterdam 3,7 miljoen euro minder subsidie. Op de drukste dag tot nu toe eh, trok blij door 21.000 bezoekers. Vandaag waren het er 46.500. In de eredivisie blijft PSV in het spoor van koploper FC Twente. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Utrecht en staan nu tweede op 1 punt achter Twente. Ajax is derde, maar de achterstand op de koploper is na de 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag opgelopen tot 4 punten. Feyenoord-Rode JC werd 1-1, net als Vitesse AZ. Schaatser Bob de Jong is in Heerenveen voor de vijfde keer Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer. Tweede werd marathonschaatser Bob de Vries voor Jorrit Bergsma. De langste afstand bij de vrouwen werd gewonnen door Monique Kleinsman. Tweede werd Carlijn Achtereekte voor Marije Joling. De 1500 meter is gewonnen door Irene Wust. Bij de mannen ging de titel naar Simon Kuipers, die sneller was dan Olympisch kampioen Mark Tuitert. Het weer. Vanavond in het zuiden nog regen. Op andere plaatsen kans op mist. Morgen bewolkt en af en toe regen.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 Ja, Daan, dat, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Zes weken Zes hebben we net weken hebben we geen, geen verse uitzending gehad. Nee. Allerlei redenen. Maakt verder ook helemaal niet uit. Jij bent eh, in het verschrikkelijke, gore Turkije <laughs> geweest. Ja, goed hè? Ja, smerig gewoon. Het was heel gezellig altijd. Toch wel? Ja. ja. Het was heel gezellig. Klein drankje, hapje zo. leuk zonnetje. Ja, en leuk zonnetje. Een beetje zwemmen. Graden. Oh, wat naar. Wat Lekker zwemmen in het zwembad in de zee natuurlijk. Lekker hoor. Dat bedoelde ik. Maar ja, <laughs> wat hebben we allemaal vanavond te eh, doen hier? Nou, eh, we hebben natuurlijk hele leuke muziek meegenomen, uiteraard. Want daar, daar kent u ons eh, van. Ehm, ik, we begonnen in ieder geval met een nummer van Electric Light Orchestra. En dat is om een speciale reden. Want de cellist van het eerste uur, en dat is Mike Edwards... Eh, die eh, is eh, afgelopen september op een heel rare manier om het leven gekomen. 62 jaar. Hij reed met zijn pick-up truck door de heuvellandschap van Engeland. En hij kreeg een 300 kilo zwaar wegende hooibaal, zo'n zo rond ding, kreeg hij op het dak van zijn pick-up. en hij heeft dat niet overleefd. dat zal je gebeuren, ja. zeg hij. Ja. Je ziet dat hij daar aankomt. Steile helling. Ik heb foto's ervan gezien. Ja, die, die pick-up truck was helemaal plat. En het betekent ook dat, uh, dat Mike Edwards er niet meer is. Hij eh, was een van de eerste bandleden van uh, Electric Light Orchestra. de groep die opgericht is door Roy Wood, Jeff Lynne en Beth Bevan, de drummer. En eh, hij heeft eh, onder andere op dit nummer wat we zojuist voor u speelden, Rollover Beethoven, eh, mede zijn muziek laten horen. Hij werd heel erg bekend over het optreden, want hij sprong het hele podium op en neer met zijn cello in de hand terwijl hij speelde. En dat vind ik toch knap, laten we eerlijk zeggen dan. Ja, toch? Tuurlijk. Goed, eh, eh, we, gaan, gauw verder, want we hebben een heleboel leuke muziek. We gaan het ook anders doen dan anders. Normaal naar we twee nummers achter elkaar. We gaan het nu drie doen, om zoveel mogelijk eh, lekkere muziek in de eten te gooien. Gaat u luisteren. De volgende nummer van onder andere, de komende nummer is Yesterday. Hoef ik niet te introduceren van de Beatles. Daarna hebben wij My Baby Balla Balla. Chuck, Chubby Checker, getrouwd met de Nederlandse toen de tijd. En als laatste David Garrick met Lady Jane. Geniet u ervan. Ja, tot straks. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over born yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave. promised I am. silver sands have run out for your lady and me. denken, hey, dat nummer dat ken ik. Ja, dat kan kloppen, want het is een Stones nummer. En dat is opgenomen door David Garrick. Het is zijn tweede grote succes eh, in Nederland geweest. Eh, hij is in, op 16 eh, juli 1966, tenminste in singles singles, dan binnengekomen in de Veronica Top 40. Hoogste positie was de vijfde en het heeft er 14 weken ingestaan. Het Stones nummer Lady Jane. We gaan door naar de Fortunes. Ook een hele eh, bekende groep uit de jaren 60 en 70. En eh, die hebben behoorlijk aan de weg getimmerd. Ook in Nederland. Eh, maar niet zo lang als de David Garrett het gedaan heeft. Wij hebben voor u opgezocht Here It Comes Again. Ook wel een grote hit van ze. 1930 augustus, nee oktober moet ik zeggen, 1965 binnengekomen in de top 40, hoogste positie 2 en heeft 18 weken in de top 40 gestaan. Daarna eh, Los Bravos, de Madrileense eh, groep, die kennen we ook met Black is Black.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 Ja, dat was toch wel heel erg prettig in 66. Ja, je, eh. mag het, je mag het wel zeggen, dat was ik zelf. Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> ik heb liever dat jij het zegt dan dat ik het moet zeggen, want anders heb ik het weer gedaan. Goed, eh, dat waren er weer drie. We gaan naar de volgende drie. We beginnen met uh, Homeward Bound van Simon Garfunkel. Een nummer dat van het album geplukt is, Parsley Says Rosemary and Thyme. En dat in 1966, februari 66, uit is gebracht. Daarna eh, van de Ellen Price zit Highly eh, Highlow Low. En als laatste van deze Out of Touch van Chris Farlow. Laat me horen dan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm-hmm. On a tour That stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts escape. escaping, home where my music's playing, home where my love lies. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long. music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. I was home bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently. On every tree there sits a bird singing a song of love. The song of love is a song. met een, eh, een oorspronkelijk van de Rolling Stones, eh, Out of Time. En dat is zijn one-hit wonder geweest in 1966. En de opmerkelijke luisteraar van Golden CFM van vanavond... die heeft alvast gemerkt dat al de hits die wij draaien vanavond... behalve de eerste, Rollover Beethoven... zijn uit het jaar 1966 gekomen. En waarom ik dat gedaan heb, ik heb geen flauw idee. Het ging vanzelf eigenlijk. Goed, Chris Farlow, die uh, één hit heeft gehad. Een grote hit met dit nummer, Out of Time. Het treedt nog steeds op overigens. En hij heeft zelfs nog eh, een jaar of drie geleden... een album opgenomen. En dat was live at Rockpalast, oftewel de Duitse televisie. Het volgende drie die we voor u gaan draaien is eh, de eerste, Sunshine Superman van Donovan. Hoeft helemaal geen eh, verdere aankondiging. De tweede wel, Karen Kent. Wie kent er nog? Ook een hit, 1966. Eentje gehad. <laughs> En ja, we draaien hem voor u. Eh, dans je de hele nacht met mij. La la la la la. Leuk dan. Ga je zo meteen draaien. En dan als laatste van deze drie heb je your Mother van de al genoemde Rolling Stones. Laat maar horen dan. see through my window today. Could have tripped out DC, but I've I changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it. We're doing it in style, cause I made. Yeah, En de studio wordt steeds voller, joh. Ja, het begint gezellig te worden. Een beetje te af en toe. Maar ze zijn heel erg ja, gespannen welke muziek ik ga draaien. Ze hebben allemaal de playlist al bekeken. Tenminste, bijna allemaal. Ga weg, Mike. Shout op. We gaan, eh, gaan nog even wat nummers draaien, want ik wil zeker de komende drie eh, even eh, aan u laten horen. Het eerste is van Trio Heleniek. en dat gaat over een dame wiens naam uh, is. En daar heb ik hele dierbare uh, herinneringen aan, uiteraard. Dan Cliff Richard, Blue Turns to Grey, een nummer dat hij onder andere gezongen heeft live op de tribune van Wimbledon tijdens een regenpauze. Met Martina Navratilova, de tennisster toen ter tijd. En als laatste van dit drietal gaan wij voor u draaien een nummer van Het. ja, wie is Het? was, het was een popgroep uit de hoofdstad, uit Amsterdam. En die heeft een gigantische gehad in 66 met Ik heb geen zin om op te staan.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 Ja, het is alweer oh, zo wat laat. zonde. En ik heb nog zoveel leuke muziek om te gaan. Erg, hè? Ja, maar we gaan in ieder geval het volgende nummer nog even doen. Maar wij wensen u eh, in ieder geval nog een hele prettige avond. Over twee weken zijn we er weer live hier vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Wat gaan we eigenlijk nou doen, jongens? Wij? Wat gaan we eigenlijk doen, jongens? Wie, wij? Feesten? Wij gaan, wij gaan afsluiten. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik vraag wat u nu, Oh, je bedoelt aan onze opvolgers. Ja, goed. Wat, wat ze gaan doen, maar eh, ze gaan feesten, hoor ik. Ja, altijd feestbeesten zijn het. Maar, eh, We hebben in ieder geval gehoord dat ze ook mee gaan doen aan de Bar Battle. Oh ja. Ik weet niet onder welke naam. Knockout FM, denk ik. Ja, zou dat? Ja. Oké, okay, Knockout FM. Nou, uh, Joop. Goed, maar dat is in ieder geval het, het, het, programma nadat wij eh, weg zijn hier. En daar zijn we helemaal niet rauwe om eigenlijk. <laughs> Goed, het laatste nummer wat wij voor u gaan draaien is eh, Ik heb geen zin om op te staan van de groep Hets uit de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. We deden het weer graag voor u. Graag tot over twee weken. Namens Daan Lefferts en mezelf. Tot dan. Maar ik heb geen zin hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan.